uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse ambassadeur in Rusland is op het matje geroepen... vanwege een artikel dat vorige week in NRC Handelsblad en een Zwitserse krant stond. De kranten schreven dat twee Russische spionnen eerder dit jaar in Den Haag zijn ontmaskerd... en ze waren op weg naar Zwitserland. Ze zouden het laboratorium hebben willen hacken... dat onderzoek doet naar de moordpoging op Skripal. Rusland noemde dat absurd. In Duitsland is de chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst uit zijn functie gezet. Hans-Georg Maassen kwam onder vuur te liggen toen er video's opdoken uit de Oost-Duitse stad Chemnitz. Te zien was dat rechtsradicale jongeren niet-westers ogende mensen opjoegen, maar Maassen ontkende dat. Hij krijgt een functie op het ministerie van Binnenlandse Zaken. China komt met nieuwe heffingen op Amerikaanse producten. Het is een antwoord op de nieuwste importheffingen tegen China... die president Trump gisteren aankondigde. Maandag voert China heffingen in van 5 tot 10 procent. Dan gaan ook de nieuwe Amerikaanse heffingen in. De politie heeft twee mensen aangehouden voor de steekpartij in een speeltuin in Zwolle zondag. Een man raakte zwaar gewond. Een van de twee, een man van 24, wordt verdacht van poging tot doodslag. Een jongen die eerder werd aangehouden is vrijgelaten. De provincie Zeeland raadt mensen af te gaan zwemmen voor de kust van Zoutelanden. Er is een te hoge concentratie gemeten van een poepbacterie. Hoe dat kan is onduidelijk. Er komt daar geen riolering op het water uit. Het zou volgens Rijkswaterstaat kunnen dat een schip iets heeft geloost. De poepbacteriën kunnen bij mensen met een verminderde weerstand... maag- en darmklachten of infecties veroorzaken. PSV heeft in zijn eerste wedstrijd in de Champions League... een ruime nederlaag geleden tegen Barcelona. Het werd 4-0 in Spanje. Drie doelpunten werden gemaakt door de Argentijn Messi. Het weer. Vannacht droog met minimumtemperatuur rond 14 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig.